Wel kwamen er uit het hele land meldingen van blikseminslagen en wateroverlast. In Meerkerk in Zuid-Holland sloeg de bliksem in een rijdende politiewagen. De twee agenten in de auto raakten niet gewond. Ook leidden blikseminslagen her en der tot brandjes. Een Nederlands meisje dat sinds maandag in het Lago Maggiore in Italië werd vermist is doodgevonden. Het meisje van 16 was met haar familie op vakantie bij het meer. Maandag ging ze met vrienden varen. Waarschijnlijk is ze onwel geworden en uit de boot gevallen. In Enschede is een bedrijfshal met daarin een aantal oldtimers uitgebrand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar enkele huizen in de buurt. De bewoners van die panden hadden zelf al besloten tijdelijk ergens anders heen te gaan. Bij de brand in Enschede raakte niemand gewond. De Amerikaanse minister Kerry wil een onafhankelijk onderzoek naar het geweld tegen aanhangers van de moslimbroederschap in Egypte. Kerry heeft zijn zorgen over het geweld geuit tegenover leden van de Egyptische overgangsregering, onder andere tegen vicepresident El Baradei. In Cairo zijn volgens de Egyptische regering 65 betogers om het leven gekomen. De moslimbroederschap spreekt van 120 doden. De Tunesische politie heeft in de zuidelijke stad Sidi Bouzid traangas ingezet tegen gewelddadige betogers. Sidi Bouzid is de geboorteplaats van de donderdag vermoorde oppositieleider Brahmi. Betogers die woedend zijn over zijn dood gooiden stenen naar de politie en staken autobranden in brand. Aanhangers van de oppositieleider houden de islamitische regeringspartij Anada verantwoordelijk voor de moord. Op het Spaanse eiland Mallorca is al meer dan 1600 hectare pijnboombos verwoest door de natuurbrand die vrijdag uitbrak. Tientallen huizen en een vakantiepark zijn ontruimd. Er zijn geen meldingen van gewonden. Door de harde wind en de temperaturen rond de 40 graden heeft de brandweer grote moeite om het vuur te bestrijden. En dan het weer. De meeste wolken en buien trekken geleidelijk weg.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 And the ship is off to sea, and the wicked is a churn. As the southern wind sings again a night lullaby, you could jump right in. Let the music pull you in. You could jump right in. Go and lose yourself again as the southern wind. the locals go and no one knows where to find it. And the river starts to flow inside the clouds of misty mountain. water from this stone below becomes a blue-green fountain. As the southern wind sings again an I lullaby. You could jump right in. Let the music pull you in. You could jump right in. Or oh, lose yourself again. As the southern night a lullaby could find me where the music meets the ocean. If you get the notion, stop on by and play a while. Simple tune to get your love light glowing. Keep your heart wide open, disappear just like the tide, let it roll on by. And jump right in. Let the music pull you in, you could jump right in. Or oh, lose yourself again as the sun. Crossroads is wekelijks gevuld met een mix van oude en nieuwe songs. Ik heet je weer van harte welkom en wens je veel luisterplezier. Ik opende met de meest recente hit van de Zac Brown Band Jump Right In. Vervolgens is Florida Georgia Line aan de beurt met Round Here, hun nieuwe single. Eveneens nieuw is Hey Girl van Billy Currington. een mail naar info at crossroadsmusic.nl if I let you just walk on by. Cause I'm all caught up in your sweet smile. Girl, like you comes around once in a while. So hot, gotta give it a shot. Gotta get, get a little bit of what you got. I know you says, Hey girl, what you think, girl? You look a little thirsty, let me go get you something to drink, girl. Before you blink, girl, I'll be right back by your side. And if you want, we can roll out. I know my way around this town. I got a shotgun seat for you. You can tell me where it is you wanna take off to. same Dit is het favoriete album van de maand. De 16-jarige zangeres Danielle Bradbury uit Cypress, Texas... heeft het vierde seizoen van de Amerikaanse variant van de televisietalentenjacht The Voice gewonnen. Tijdens de finale zong ze het nummer Timber, I'm Falling in Love. Een officiële cd heeft Danielle nog niet... maar als je de opname van The Voice aan elkaar plakt, kom je tot een mooi geheel. Voor mij genoeg reden om er op die manier extra aandacht aan te schenken... in het item Album van de Maand. Michelle Wright is onlangs 53 jaar geworden. Na zeven jaar stilte is er nu eindelijk nieuw materiaal in de vorm van de single Strong. Dit is de voorloper van haar gelijknamige nieuwe album. Megan's just a wallflower pushing through the halls where nobody knows her name. Sometimes high school feels like a minefield, just trying to get through the day. She's an easy target for small minds, they don't know that it's dumb. Gonna go to college, she'll work as many jobs as it takes for her daughter and son.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 Amerikaans country duo bestaande uit respectievelijk moeder en dochter. Naomi en Wynonna Judd. Hun grootste succes wordt thuis in de VS behaald. In Nederland wordt een klein hitje gescoord met de single Why Not Me in 1989. Mama, I found someone like you said would come along. He's a sight so unlike any man I've known. I was afraid to let him in. Cause I'm not the trusting kind but now I'm convinced that he's heaven sent and must be out of his mind. Mama, he's crazy. said, Better look before you leap. Maybe so, but here I go, letting my heart lead me. He thinks I hung the moon and stars. I think he's a living dream. are few and far between. Mama, here. Crossroads, nummer 1 country hit. Little Rock werd uitgebracht als tweede single van het album Whoever's in New England in juni 1986, na het succes van de titeltrack. Little Rock werd Reba McIntyre's zesde nummer 1 single. De song heeft niets te maken met de gelijknamige song van Colin Ray en ook niet met de hoofdstad van de staat Arkansas. Hi, it's Stephanie Jansen from Australia here. Now, when I dropped out of law school to follow my passion for music, so many people told me I was crazy. Risky is my message to those people. It's cheeky, it's about taking chances, and it is a whole lot of fun. So I hope you enjoy it, and I can't wait to get over and meet you all. We're the men. 2011 was Chip Taylor op tournee in Scandinavië en hij had een Noorse groep gevraagd om hem tijdens de optredens te begeleiden. Op 22 juli 2011 gebeurde de grootste ramp aller tijden in Noorwegen toen psychopaat Anders Breivik eerst een bom liet ontploffen nabij overheidsgebouw in de straten van Oslo om nadien zwaar bewapend naar het eiland Utøya te trekken en er een enorme slagpartij aan te richten onder de vele jongeren die er een zomerkamp hadden opgezet. 77 doden, meestal tieners, was het vreselijke gevolg van die aanslag die heel Noorwegen in diepe rouw dampelde. Chip Taylor schreef daar ter plekke een song This Darkest Day. En die wordt vertolkt door Chip Taylor en de New Ukrainians. En eh, daarbij te gast zijn Paul Flata en Ida Jenshus. this darkest day, Lord, we will stand together. Can't you hear their voices rising from above? this darkest day, Lord, can't divide us. Shine your light upon us on this darkest day. And on this darkest day, Lord, a distant bell and And it's part of his plan. Sounds that break the silence. mother's cry, a father's tear, some of that pain, Lord, please bring it here. What is a man if he is not a friend? Then he is nothing in the end this darkest day, Lord, we will stand together. partytime voor de vijf leden van de Amerikaanse formatie Donna the Buffalo uit Trumansburg, New York. Sinds de oprichting van de groep zijn er inmiddels 25 jaar verstreken en met het album Tonight, Tomorrow and Yesterday brengt de groep hun tiende studioplaat op de markt, Miss Parsley. make a change in the air. Let's let it be alright. Step it up the life. right. The way you move, the rhythm you're shaking to. I'm on the rail alone. Everywhere you see, living on fields of green with a sky dreams in there you breathe. something we've never seen. I waited for the strike, step it up the line. She appeared and frowned him up, and sparked the ground, spooked and started to run. Said I can't help a bit if you're missing it. The miracle's already done. Go on and be the light, step it up the line. rhythm you're shaking to. Up on the rail of love. everywhere you see. Living on fields of green with the sky of dreams in the air you breathe. Life went bloom out of mama's womb. We were held up, up on the dip and rise, receiving all needed clues when you're choosing to step up the line. that you use against me. You have knocked me on my feet again. Got me feeling like I'm nothing. You, with your voice like nails on a chalkboard, calling me out when I'm. aandacht voor het album van de maand The Voice. Bradbury werd gecoacht door countryzanger Blake Shelton en ook coach Adam Levine was vol lof over de blonde zangeres. Inmiddels is Danielle begonnen met de opname van haar debuutalbum. Met Mean liet ze voor het eerst van zich horen. Crossroads, een programma boordevol countrymuziek. Kees de Haan. De nieuwe single van Kelly Clarkson heet Tied Up, een stevig werkje. Wij luisteren vandaag naar Don't Rush, de song die ze met Vince Gill opnam. can call Zij waren de mannelijke countrygroep van eind jaren 90. Na wat stroeve aanloop bracht Lone Star in 1999 met Lonely Grill het album uit dat het kwartet in heel Amerika aan een enorme populariteit zou helpen. Daarna volgde hit na hit, die gepaard gingen met talrijke platina-onderscheidingen. Totdat plotseling zanger Richie McDonald de groep verliet. Daarmee begon een nieuw tijdperk, want Lone Star moest helemaal opnieuw beginnen en dat viel niet mee. In 2011 vond de band de oplossing van het probleem, want Richie McDonald kwam terug. De jaren zonder dekking van radio- en concertreizen als ook het verliezen van het platencontract hebben de vroegere Superboy-groep wakker geschud. Daarom kwam precies op de 20e verjaardag van de band het nieuwe album uit op het eigen label. In plaats van sturing door derden heeft de band nu zelf controle over alle activiteiten. Dus zou je de 12 nieuwe songs op Live As We Know It als een bevrijding kunnen zien waarbij ze toch het Lone Star concept trouw blijven. Nu aandacht voor de titelsong Life As We Know It. My dad tried to tell me, like his dad tried to tell him, so I wouldn't make the same mistakes But young ears don't listen. It's the human condition. So the same lessons learned again and again. Seems no man of preaching can save us from stupid. Ik ga er even uit en laat de jukebox het werk doen. Luister maar naar Willie P. Bennett. Tot zometeen in het tweede uur. years ago by chance. She bummed the smoke, she called around, she said she loved do when your heart's in your mouth, but still got something to say. You jerk your tie, you check your breath, maybe look the other way. Trouble comes, trouble goes, trouble's never far away. So kick in the jukebox, turn up the low light, honey, everything will be alright.